Jobboot met het NOS journaal. Nederland stuurt een militaire missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie bevestigd. De vier betrokken ministers geven vanmiddag nog een persconferentie. Het gaat waarschijnlijk om zo'n 380 militairen. Gisteren werd al duidelijk dat ze twee hoofdtaken krijgen in het Afrikaanse land. Het trainen van Malinese agenten en militairen en het verzamelen van inlichtingen. Daarvoor gaan ook vier Apache-gevechtshelikopters mee. Mali werd begin dit jaar voor een groot deel ingenomen door islamitische extremisten. Waarna Frankrijk met een militaire actie hen grotendeels heeft verjaagd. De VN-missie moet stabiliteit brengen in het land. Zwemschoolhouder Benno L. uit Den Bosch moet nog twee maanden in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Hij werd begin vorige maand opgepakt omdat hij volgens het OM voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating in juni had geschonden. Het OM wilde zijn gevangenisstraf met een half jaar verlengen, maar de rechtbank vindt drie maanden genoeg. Daarvan heeft hij ondertussen een maand uitgezeten. De ex-zwemschoolhouder is veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen die van hem zwemles hadden. Er komen weer meer asielzoekers naar Nederland. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verwacht dat de asielzoekerscentra dit jaar in totaal 17.000 mensen opvangen. Dat aantal is sinds 2002 niet zo hoog geweest. Het gevolg is dat een aantal eerder gesloten AZC's weer open moet. Er is vooral een toename van vluchtelingen uit Somalië en Syrië. De gemeente Rotterdam investeert 330 miljoen euro in de omgeving van winkelcentrum Zuidplein en evenementenhal Ahoy. Ahoy wordt uitgebreid met een internationaal congrescentrum, een muziekhal en een bioscoop. Ook komen er een nieuw zwembad en een zogenoemd kunstenpand met bibliotheek en theater. De gemeente hoopt dat Rotterdam-Zuid aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoekers. Ook moet het plan 300 extra banen opleveren. Het weer, in het noorden buien en de rest van het land bewolkt met af en toe zon. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden opnieuw regen. Morgen overdag droog met wat zon, maar daarna weer wisselvallig. Temperatuur morgen rond 10 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag... maar rond Rotterdam is het erg druk na een ongeluk op de A16. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor slot 4 kilometer. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Eembrugge 7. Op de A15 Europoort richting Rotterdam voor het Vaanplein 6 kilometer. De A15 Europoort richting Gorkum voor het Ridderkerk 4. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met betonnen palen. Tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug staat 11 kilometer file. Op de A16 naar Rotterdam is de hoofdrijbaan dicht richting Rotterdam. Staat daar de file op de parallelbaan. En daardoor ook files op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de plein 11.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk zijn we ook op weg naar jouw vrije weekend. Jaargang 23 van de hitlijst, aflevering 44. Vandaag 1 november 2013. De lijst bestaande uit 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers, 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen die deze week niet gehaald hebben zijn van Train the Mermaid. 19 weken stonden ze erin. Emily Sandé, Read All About It, Part 3, 17 weken. Rudimental Run na 15 weken Waiting All Night uit de lijst. Cerebro dus Mi Mi Mi, 10 plaatsen winst en daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is Daxas It's You, zakt R14. De genoteerde platen kwamen we tegen op 37 en 33. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love en Jake Miller, A Million Lives, beide 18 weken. En op 1 november gebeurde er nog wel eens wat. 1972, het Nederlandse voetbalelftal verslaat Noorwegen met 9-0... in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 74 in West-Duitsland. Zes jaar later, 1978, kracht de panda aan de Amsterdamse Keizersgracht... bekend als de grote keizer die wordt gekraakt. in 1982 is het paus Johannes Paulus II die een bezoek brengt aan eh, Avilia in Spanje.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 Vorige week nog terug te vinden op 24. Drie plaats winst dus voor Miley Cyrus. Wrecking Ball. we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away I will always want you Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wreck. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. deze week op nummer 18. Avicii, Allo Blank en Wake Me Up. Dat alles terwijl ze alweer 13 weken in de lijst genoteerd staan. Je hebt van mij nog een overzicht, goed? De nummers 30 tot en met 21. Nieuw binnen op nummer 30, Lord en Royal. Vijf plaatsen winst in de tweede week, de Saturdays en de Disco Love. One Republic Counting Stars in de vierde week omhoog van 33 naar 28. En ook omhoog van 32 naar 27 dan John Newman en Cheating. Coldplay en Atlas vorige week nog 29, deze week 26. Eén plekje winst in de vijfde week voor Lady Gaga en applaus. Conor Maynard, Are You Crazy? In de tweede week omhoog van 27 naar 24. En Stromae Pap OT bleef zitten op 23 in de zesde week. Rasmus Vaders, Taber en eh, Linus Norda. We Love, We Dance, We Cry 10 weken staan die in de lijst nu. Vorige week nog op 13, deze week 22. Natuurlijk begonnen we met Miley Cyrus en haar Wrecking Ball... En de vierde week omhoog van 24 naar 21. Daisy Russell, Robbie Williams, Going Crazy... die vinden we trouwens op nummer 20. 13 weken stonden die in de lijst, zakken van 16 naar 20. En 19 heb je ook niet gehoord, maar die is van Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell. Wild zakt 7 plaatsen van 12 eh, naar 19. En het is Avicii van 20 naar 18. Dan met Ello Blank en Wake Me Up in de 13e week. Ook 13 weken in de lijst. Ik heb het dan over John Newman en Love Me Again. In zijn 13e week gaat hij omhoog van 19 naar 17. Die andere man, Michel Klaes, heel, heel leuk, ook 13 weken, maar die zakt van 10 naar 16. Left your heart so is that what devils do? took you so long Where only fools go I shook the angel and young Now I'm rising from the ground, Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do work is de single natuurlijk van Katy Perry. En deze Katy Perry staat al zes weken in de lijst met die single. Vorige week nog op 18, deze week terug te vinden op 13. En John Legend daarvoor, Made to Love, in de vijf weken omhoog van 22 naar nummertje 15. Lana Del Rey Summertime Sadness staat 8 weken in de lijst. Vorige week 14 en deze week drie plekken omhoog naar nummer 11. Straks voor jou op nummer 10. Vijf plaatswinst in de zesde week voor Ellie Golding en Burn. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. baby, the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. side running one hell of a something. They, they're gonna see us from outer space, outer space, light it up, like we're the stars of the human race. top 10 met de nummer 10 ook meteen Ellie Golding en Burn. In haar zesde week gaat zij vijf plaatsen omhoog. Vorige week nog terug te vinden op 15, deze week op 10. Gavin DeGraw, de beste high ever zakt van 4 naar 9. de Naughty Boy en Sam Smith, La La La, zakken van 5 naar 8. Mi, Mi, Mi is de snelste stijger van deze week. In de zevende week gaat hij omhoog van 17 naar nummer 7. Dit is Cerebro op jouw Zandvoortse Radio. sexy me. staat er nou deze week bovenaan die lijst? Cerebro redt het net niet. Mimi mi, blijft zitten op... Uh, blijft zitten, nee, blijft steken op nummer 7. Niet zitten, want hij is wel de snelste stijger van deze week. Vorige week namelijk nog op 17, deze week dus op nummer 7. Voor de nummer 6 is er ook een hoop winst te behalen. Althans, een hoop winst. Die hebben ook winst behaald. Die vonden we namelijk vorige keer nog op nummertje 11. Taylor Swift en Here and Everything Has Changed. I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel right. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know, you better know. You better now. open up the door for you And all I feel In my stomach is butterflies The beautiful kind Picking up a lost time Darling staat Polly Murs ondertussen alweer 12 weken in de lijst. Vorige week stond hij nog bovenaan de lijst en deze week zakt hij vier plaatsen naar beneden naar die nummer 5 positie. Taylor Swift en Ed Sheeran. Everything Has Changed, die vonden we op 6. En vorige week op 6, Miley Cyrus Weekend Stop.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 Deze week zijn er twee zittenblijvers in de lijst van Europa. Die ene hadden we al op 23. Stromae en Papoete. En dit is andere One Direction. de Best Song Ever. Maar dat zijn ze net niet, althans niet deze week. Ze komen niet verder dan de tweede plek in de lijst van Europa. Wie staat er dan wel op die nummer 1 positie? Nou, die is een handen van John Mayer. Zijn Paperdoll. Acht weken staat hij nu in de lijst van Europa.